Dat heeft KWF Kankerbestrijding geschreven in een brief aan de informatuur en de fractieleiders. Volgens een rapport van KWF Kankerbestrijding zijn de verschillen in de overlevingskansen nu te groot. Patiënten met dikke darmkanker lopen bijvoorbeeld in sommige ziekenhuizen twee keer zoveel kans om na de operatie te overlijden dan in andere. Ook treden in sommige ziekenhuizen veel vaker complicaties op dan in andere. De verschillen hebben onder meer te maken met de beschikbare apparatuur en de ervaring en de kwaliteit van de artsen. De politie in Utrecht heeft de hoofdverdachte van een kameroplichtingszaak aangehouden. De man van 32 had een kamerverhuurbedrijf dat kamers aanbood via internet. Geïnteresseerden, veelal studenten, moesten een voorschot betalen. Daarna hoorden ze niets meer van het bedrijf en anderhalve week geleden werden al twee andere verdachten opgepakt. TNT wordt gesplitst in een post- en een pakketbedrijf. Dat maakte bestuursvoorzitter Bakker bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De postmarkt krimpt al jaren, met name door het e-, toenemend e-mailverkeer. De pakketpostmarkt daarentegen groeit nog steeds. TNT wilde al een tijd langer splitsing van deze twee takken. Uit de omzetcijfers van het afgelopen kwartaal blijkt dat het pakketpostmarkt groeit. Door het herstel van de economische economie worden er wereldwijd meer pakjes vervoerd. Bij de postdivisie is de omzet licht gedaald. Het radioprogramma Arbeidsvitamine verhuist van 3FM naar Radio 5 langslopende radioprogramma ter wereld maakt vanaf 6 september plaats voor het nieuwe programma At Work van DJ Domin Verschuren. DJ Gerard Ekdom, die arbeidsvitamine de afgelopen negen jaar presenteerde, gaat naar de middag. Op Radio 5 zal arbeidsvitamine worden gepresenteerd door Jan Steeman. Het programma bestaat al bijna 65 jaar en heeft een vermelding in het Guinness Book of Records. Het weer in het midden en oosten enkele buien, in het westen opklaringen hier naar zon.